Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een Iraanse luchtaanval op Tel Aviv zijn vier mensen lichtgewond geraakt. Er is veel schade, mogelijk door clustermunitie. Ook in Haifa werd iemand geraakt. Iran en Israël schoten vannacht over en weer raketten af. Over schade in Iran is niets bekend. Journalisten mogen het Pentagon niet meer in. Het Amerikaanse ministerie van Defensie weigerde bepaalde media de toegang... omdat die kritische verhalen maakten. Minister Hexet liet alleen media toe die volgens hem patriotisch genoeg waren. Van de Amerikaanse rechter mag Defensie geen onderscheid maken. Als reactie mag nu geen enkele journalist meer naar binnen. De nieuwe wet voor omgangsrecht tussen kleinkinderen en hun grootouders gaat voorlopig niet door. Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer heeft het kabinet de wet ingetrokken. Geregeld verliezen opa's en door een echtscheiding het contact met hun kleinkinderen. Om dat te verhelpen was een wet bedacht die door de Tweede Kamer al was aangenomen. Maar de Eerste Kamer zag veel bezwaren. Zo zou de wet te veel uitgaan van het belang van de grootouders en niet van de kinderen. Bij voetbalbond FIFA is een klacht ingediend over de ticketprijzen van het WK. De klacht komt van een consumenten- en supportersorganisatie... die spreken over exorbitante bedragen. Kaartjes voor de eerste wedstrijden kosten rond de 150 euro. Tickets voor de finale gaan over de 3500 euro. Volgens de organisatie maakt de voetbalbond misbruik van haar monopoliepositie. De supportersorganisatie klaagde eerder al over de prijzen... waarna de FIFA besloot per wedstrijd enkele honderden kaarten wat goedkoper te maken maar daar nemen de organisaties geen genoegen mee. Het weer, veel bewolking, maar het blijft droog. Het wordt 11 graden in het noorden en mogelijk 16 in het zuiden. Komende nacht regen en veel wind. Morgen dan weer buien, ook met kans op onweer of hagel. Dan wordt het maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Makes me wanna pray. Pray you'll always be here. I'm not religious, but I feel such love. Makes me wanna pray. When I get lost in space, I can return to this place, cause you're the one. shirt. It really hurts. Something's jumping. Jumping in my shirt. Jumping in my shirt. Something's jumping. Jumping in my, my shirt. My heart's on red alert. Walk the body. Walk the body. Body. Walk the body. Walk the body. Body. Body. Walk the body.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 Over schade in Iran is niets bekend. De politie heeft in Amsterdam twee vermoedelijke plofkrakers opgepakt. Zij pleegden die plofkraak op een geldautomaat in Badhoevedorp. Ook in Landsmeer, daar in de buurt, werd een geldautomaat opgeblazen. Memphis Depay komt definitief niet in actie in de oefeninterland van Oranje deze week. De spits van Corinthians raakte zondag geblesseerd. Het weer, veel bewolking, maar het blijft droog. Het is een graad of 11 in het noorden en maximaal 16 in het zuiden. Dit is ZFM. ZFM. anywhere. There's a magical world we can any time, any place, anywhere.